Onlangs in De Deense Detective. Er is een brand geweest op het bouwterrein van metrostation De Schelp. Tussen twee vlammende olievaten werd een vrouwelijk slachtoffer gevonden. Zangeres Liv Ljunggren, Zweedse inzending voor het Eurovisie Songfestival 2018. Europol gaat zich toch niet met ons onderzoek bemoeien, hè? We, Europol, we can soon narrow down our research to a Norwegian investment fund called TEP Trust, owned by Teleport. Dat Zeljoni met u in de Parenzee wil bouwen is te begrijpen. Maar wat precies neemt Torbjörn Torsk mee? Teleport? Smith Hullet. Some freestone right in, eh, in Barentszee. Smith Hullet. What does it mean? Loophole. Like Liv's last song. That's why I decided to step out of teleport. Liv's baby? Yes, she was pregnant when she got killed. 16 weeks. Exactly like my wife on that day. Hij is naar ons toegekomen. Hè? We hebben nooit om een Deense detective gevraagd. Laat mij het anders zeggen. Sinds de moord op die zangeres uit Zweden ben ik hem kwijt. Wacht, wacht. Helemaal naar Tromsø? Sure. Kijk, je hoeft alleen te luisteren. Die jongens hebben alles voor je klaar liggen. Alle dossiers van Kiander. Caroline, vlucht. Ik is nu. Wat? De baby. Ik ben gaan bloeden. Is is Kiander? Welnu, de man achter deze vreemde Sami-naam heeft in de nacht van 27 mei een geheime, zeer riskante ontmoeting met niemand minder dan met Detlef Johnson Dale in een schuilbunker net buiten de Noorse havenstad Tomsu. Now, just listen. Okay, look at me, Clemmer. No, that name. You have to be sound and clear, okay? I cannot help. I cannot protect you if you're not really honest with me. Ah, Pico. Ah, yes, for fuck's sake. Yes, I tried to get in touch with her. That blue Ari Morris fucking nothing. So you didn't meet. I mean, it, it was what? Why do you keep on asking? Damn it! <laughs> it hurts, man. Come on, think, Clement, uh, Pico. When did you see this last? What does it fucking matter to you, March? Straight stories, remember. We should get our story straight. man. Torsk. I want Torsk. Just as bad as you. Sure. Whatever. documents you gave me. I'll be kicked out everywhere, forever and ever and ever. And these two here, just look. My wife and her daughter will be no, dead. No, no, no, no, no, no, no. Ah, ah. No pathetic crap like that. I'm being fucking serious. Pinko, if I lose my job, they'll be sent back straight to their Amharic guns hungry for a Romo pussy. responsible for your heroic refugeeship. If Europe fires me, they will find you. If you're lucky, maybe uh, Torsk finds you first. You don't want that serious. Are you seriously threatening me like it? in my home? This is not a home, Pico. You're hiding. You're on the run and you will be running, running, running. If you don't, let me help you by you helping me. Now, just give me these details about Liv. Okay, what's that whole damn deal with Liv all of a fucking sudden? I thought you could after Dear Point. Deense detective. Eerste seizoen. Vandaag aflevering 6. Het offerlam. Het is vrijdagmiddag 1 juni 2018. Dit is luchthaven Oslo-Gardermoen. De zon straalt uit al haar macht goudhout licht maar de lokale temperatuur is extreem koud voor de tijd van het jaar, 11 graden. Meteen na landing belt Chris Koeberg zijn vrouw, Caroline. Ze neemt op, 1300 kilometer zuidelijk, in een ambulance naar Leiden. Wat? Leiden? zo'n Leiden? Ik weet het, ik weet het ook niet, Chris. Liefie, kan, kan je me alsjeblieft uitleggen? Gynaecoloog op de VU had het over TTS. Wat is dat? Ik snap er niets van, Chris. Ik, ik kan alleen in luiden worden behandeld. Wat? Wat behandelen? We zijn er. Ik ben bang, Chris. Wacht. Wacht. Livie, wacht. Ook de rest van de dag blijft het extreem koud voor een juni in Noorwegen. Inspecteur Koeberg probeert zich voor te bereiden op het gesprek met Torbjörn Torsk vanavond. Het lukt amper de complexe materie meester te worden. Elk kwartier belt Koeberg Carolien. Te vergeefs. Pas in de namiddag neemt zijn schoonvader op. Chris wordt kil op de hoogte gesteld. Aan de onderkant van de placenta is een tweede veel te kleine foetus ontdekt. Als donor geeft hij bloedtransfusies aan de grotere foetus, maar krijgt zelf te weinig terug. De behandelend gynaecoloog besluit voor een navelstrengcoagulatie. Zo kan waarschijnlijk het leven van één van beide foetussen gered worden. De zware operatie zal tot vanavond duren. journey starts here. Never Inspecteur Koeberg is een paar minuten te vroeg voor zijn afspraak met Torbjörn Torsk. Duizelig en war komt hij aan. Het hoofdkantoor van Teleport is een kathedraal van sparrenhout, leisteen en glas. In de zwart granieten vloer zijn om de zoveel meter grote gaten uitgespaard waar reukloze vuren uit opvlammen. Een supermodel, danseres of misschien gewoon de receptionist wijst Koeberg naar een van de enorme rendierleren banken. Koeberg neemt plaats, uitgeteld. Zijn hand omklemt de telefoon in zijn tas. Geen nieuws uit Leiden. Het kraakheldere uitzicht over de fjord van Tjufholmen reikt eindeloos ver. Eindeloos onder de zware hemel van titanium. Eindeloos, denkt Koeberg. Eindeloos en eh, zinloos. Ik ga niet meer. Verlaat haar. Nee, maar meer. Never ending. Sir? Wake up. Mr. Torsk. He's ready now. Have a seat, Inspector. Thanks. Water? Special water? No. water? No water. I'm, I'm cold. Here, drink. water. I will give you heat, my son. Mm. Strange. Very special. Strange. Kind of holy water. water from Smutthullet. what? Seawater? Ja. Very healthy. Drink. From that uh, loophole, Barents As clean as water can be. Uh, but you're fishing up there with boats and nets. My friend, Captain Cortas. I fish for talent here at Teleport, my son. But the drilling, the oil, tap trust. Solutions. What? It is TTS, Tap Trust Solution. Ah, okay. And, and what about Liv? Liv. Liv Yeah, I miss her. But, but she was about to, to expose you, Mr. Tors, to betray you. No, not she. terroristen. He whispered into ears of Lundgren. The activist? You mean Kiander? Around here he is known as Pinko the activist from Tromsø, he wanted Leif to believe I am the devil myself. But why? Mr. Dorsk, why? My son, Pinko, is a lonely hunter from Lapland. I mean Sami land. He wants revenge. Revenge? But he's an environmental activist. Of course but they fall in love too. Not only with Mother Earth, my son. You cannot fuck the Earth, you see. No, that's why they are fighting for him. Very good. You see, Liev and I, we were together. Once upon a time, maybe you know. The Scandinavian love story. Ugatsky, a great writer, but young. We, we broke his heart. Kiana's heart. He wanted to have her, own her, but he couldn't. He just couldn't. Liv was here with me all the time. So the whole environmental thing, it's just a cover-up, only the revenge of a broken heart. You are very clever. It's good to finally meet the man who might find the murder of Liv. Thank you. Everything seems to be so unfair. Yeah. That's why I need entertainment. Why? For what? To give comfort or trust, to help. Yeah. It's noble. I like you. You're a good police officer, and that's why I want to help you. Thank you, but but how? With a warning. A warning? Relax. I want to warn you for Tonskaden. You mean danger? I mean the man fra Denmark. Johnson Dale, Detlef. I have no problem with and even no problem with Europol, nothing at all. But the detective fra Denmark you should be warned. I thought Europol, the whole investigation into Teleport, into TEPTRAS, they must drive you crazy. Europol plays its game according to the rules. The book of law. The only one crazy is Detective. He is crazy and dangerous. You must tell this. What can I tell? Detectives. He uses milieterroristen illegally. You must tell this to Europol. But, but how? Just tell this to Europol. They trust you. Tell them that left Johnson Dale he uses Klamakalvisky Yander as an informant. What? Tell this to Europol all of this. They trust a good police officer like you are, my son. Never ending. Het is inmiddels tien uur s'avonds, maar er straalt nog steeds helder daglicht over het glas het koper, over het bloedrode baksteen en het water van Oslo. Chris Koeberg dwaalt over de strandpromenade. Hij trilt en voelt zich doorzichtig. Niet bij ons, niet zo lang. En zo heftig licht als hier, als nu, midzomer. U. Ah, oh, het is veel te koud. Het is oneerlijk koud, fucking oneerlijk. Diep in zijn buik de vloeistof die Torbjörn Torsk hem gaf. Hij zou willen zitten, alleen. Ergens waar niemand dwars door hem heen kan kijken. Maar er zijn zoveel mensen overal stralende mensen. De zeewind bespeelt hun gouden haar, draagt het zingzang van hun taal. Waar was ik? God, Godverdomme hier. Achter, holler, vlonder. Voor, belabberste, kakverhoor. Van mijn hele tyfusloopbaan, heel Jankert, nu niet. tweeling, hoe gaat het met ze samen? Ik bedoel, wij twee. Nee, Chris. Ik was alleen. Ik was alleen toen ik hoorde dat één zou sterven. Mijn god. Ik bedoel, onze... Nee, Chris. Ik heb vanavond een kind verloren. Wie? Wie? Wie? Ik bedoel, wie van de twee? Nee. Ik bedoel, de kleine die we van de echo kennen. Of, of die er vandaag bij is gekomen. Ik bedoel, bleek te zijn. Maar wie, wie van hen? Chris, stop maar. Stop maar. Misschien is het beter, is het beter als je maandag niet naar huis komt. Livi, Livi, ik bedoel, je snapt toch dat ik hier ben? Ik bedoel, ik moet dit allemaal alleen doen. Ik ben geld, geld aan het verdienen. Hier, voor ons. Het is allemaal zo transparant, alles. Alles zo... Alles laat licht door. Ik, ik weet... Ik, heb zoveel niet gezien, Livi. Ik bedoel, Carolien, maar nu... Nu is alles anders, hoor. Holder. Ik bedoel, helder. Ik mis jou, Livie En die ander, onze twee kleine. En zouden we ooit weten wie van hen is weggegaan? Ik heb ze moeten zien. Ja, en hier. De zee. En de branding. En de schelpen op het strand. De brandende schelpen. Caroline, die kan je zien. Zo helder, zo zwaar. Caroline, ben je daar? Het activistennetwerk waar Klemma Calvis Kiander deel van uitmaakt, vertakt naar alle richtingen van de wind en verbindt van alles met elkaar. Via ondergrondelijke banen, diep door het dark web, hebben eco-activisten Klemma Calvis Kiander laten weten dat een inspecteur helemaal uit Amsterdam naar Noorwegen is gevlogen. In Oslo zou de Amsterdamse inspecteur met de duivel hebben gesproken. Men heeft de Hollander in zijn kerk zien binnentreden. Andere activisten wisten Clemakalvis Kiander te vertellen dat de inspecteur uit Amsterdam zaterdag is doorgereisd. Tot onder de flakkerende hemel, boven Tromsø. Volgens bewakers van de schuilbunker zou de inspecteur zelfs tot aan de poorten zijn gekomen van hun hoofdkantoor, Green Globe Group omdat de inspecteur zo lang bleef bonzen, dacht men dat het een verwarde landloper was... op zoek naar onderdak en menselijk contact. Verward, ja, dat zou hij zijn geweest, op zoek naar menselijke warmte. Dat ook. Kiander is razend. Hij weet zeker wie deze Amsterdamse inspecteur op hen af heeft gestuurd. Wie hem heeft verraden. De Deense Judas. Left Johnson deel. What the fuck? Het is tijd. Kiander zal Detlef bellen. Hem duidelijk vertellen dat alles vanaf nu klaar staat. Alle informatie pers klaar voor Ugatski. Tijd dat de klok zal luiden. Time to blow that whistle. De wereld zal weldra weten, dankzij wiens hulp, met welke buitenwettelijke middelen Johnson Dale zo ver met zijn Europol-onderzoek naar Teleport, naar Torbjörn Torst kon komen. Maar de telefoon van Left Johnson Dale ligt nog in het lab van Isaac Idema in Amsterdam. Het is inmiddels maandagochtend 4 juni 2018. De 111e geboortedag van Rosalind Russel. De oude patholoog-anatoom Isaac Idema is al geruime tijd in zijn lab aan het werk... wanneer hij uit zijn concentratie wordt gewekt. Dokter Idema kijkt op naar de bak met onderzocht bewijsmateriaal. In een zakje blinkt en trilt het toestel van die Deense verbindingsofficier. De man die ooit onaangekondigd kwam neuzen hier, in zijn snijzaal. Het toestel is inmiddels schoongekampt. Sporen en DNA zijn veiliggesteld, de onderzoeksresultaten zijn binnen. Idema grinnikt. Het geheime vriendendienstje voor Holder. Plotsklaps vlamt in zijn oude borsten de jeugdigheid op. Voor alle zekerheid trekt de dokter een schone latex handschoen aan. Eh, ja, hallo? Detlef, Detlef. Oh, <laughs> I'm afraid he's not here at the moment. Uh, who is this? Met de snelheid van een blikseminslag treft Kiander een besluit. Sir Carlson calling, uh, Swedish Security Service. Now, how on earth did you get your hands on this phone? Well, uh, someone gave it to me. You're holding official evidence in your hands right now. You're legally required to cooperate. Any obstruction will be prosecuted as an international crime, sir. Oh, but I just finished my own research on the phone. I'm afraid you have to come over to Amsterdam to pick it up. Here at Forensic Institute. Ah, uh, one second. Let us verify your location. Colleague? Okay, uh, thank you. Now please state your full name. Uh, just procedure. Uh, pardon? Do I have to tell this over the phone? To you? We need something to, to trust you. M maybe <laughs> I need something to trust you. Sir, we have got the coordinates of your location. We are having contact with local police as we speak. They can be with you anytime. But I am the police. Listen, you fuckhead. I don't want to send in a squad team, right? Now just give me your full name. I need something to verify, okay? Ja, sorry hoor. Dokter Idema, Isaac Idema. De bouwde bluff van Klemma Kalveskiander Kiander heeft hem regelrecht een cadeautje opgeleverd. Althans, bijna. Een Amsterdamse activist vindt voor Kiander ter plaatse uit waar zich precies het lab van Idema bevindt en wanneer er mogelijke mazen zijn in het beveiligingssysteem van het Forensisch Instituut. Clemma Kiander boekte de eerste vlucht naar Amsterdam. Hij zal de hoogst riskante inbraak zelf plegen. Maar wat hij nog niet weet, er liggen nog twee andere cadeautjes in het lab van Idema, zo voor het oprapen. Direct naast het doorgekamde telefoontoestel van Detlef Johnson Deel liggen de onderzoeksresultaten van twee vaderschapstesten voor hem klaar. Een genealogie, de boom des levens die iedereen verbindt. En klemma Calvis Kiander draagt een mes bij zich. Een traditioneel Sami-mes dat nog steeds wordt gebruikt voor het slachten, het uitbenen en het huiden van rendieren. Terwijl de man met het glimmend zwarte haar pijlsnel slangachtig door de schaduw en een gangen schiet van het Forensisch Instituut, ligt Henry Holder lui en lang uit op de versleten woonkamerbank in Slotervaart. Hij geniet en blijft verwonderd over de mate dat hij genieten kan zonder dat zijn geweten zeurt over de moordzaak die hij achter zich moest laten. Zelfs de zware droefheid die in hem huist over het feit dat hij dertig jaar een vader was zonder het te weten. Van de dapperste dochter op aarde kan hij dragen. Misschien halen de biertjes die hij als middags drinkt de scherpe randen van het geweten af. Wanneer Holder zich uitrekt en opstaat om een nieuw blikje uit de keuken te halen... verschijnt een man met een zichtbaar zware Lidl-tas aan zijn voordeur. Het is meer dan Moekri, zoon van Merksas Moekri... het slachtoffer van de brute wraakmoord uit 1987... waar Henry Holder destijds onderzoek naar deed. Het onderzoek waarvan het spoor hem helemaal naar Zweden bracht en hem noordwaarts dreef. Nee, nee, nee, nee, even niet. shit. Zo. God voor de tering. Moment. meer dan. Henry. Hoe... Hoe wist je dat ik thuis was? Henry, kijk nou zelf. Iedereen weet dat jij jou verstopt. Is dat zo? Ja. Ah, oké, meer dan, kom nu even... Kom nu niet goed uit. Ik was... Ik ben bezig. Hier. Moet ik ermee? Misschien een beetje goed eten, oh. Henry? Is dat zo? Gezond Koerdisch cuisine. Hier, Pepsi, walnoten, uh, granaatappel, honingen. Hier, zelf gemaakt. Koeper. Koeperg? Nee, Henry. Koerdisch bulgerballen. Heel goed voor jou. Huh. Ah, meer dan. Waarom doe je dit, dit allemaal? Als... Als dank. En je moet sterk worden, op kracht komen, Henry. Wacht, wacht. Als, als dank? Voor, dank voor wat ook alweer? Voor uitleg. Voor excuses. Wat? Wat voor excuses? Jij hebt gebeld. Wanneer? Vannacht. Jij hebt verteld eindelijk wat precies gebeurt. Bijna 31 jaar geleden. Nee, kan ik me niet herinneren. jij was onder invloed, maar helder. Henry, helder. Vast. Henry, luister. Ik begrijp, jij kan oud onderzoek naar mijn vader niet open doen, maar jij mag niet vluchten. Niet weer vluchten, jij bent sterker. Ah, oké, dank je, Merdan. Dank voor het eten. Ik moet weer eh, verder. Met biertje drinken? Je mag niet bang zijn. Henry, niet nog een keer. Ik ben niet bang. Ik ga naar binnen. Ja? Gaat nu hetzelfde gebeuren. Als toen met moord op Zweedse premier, op Sabal. Als grote samenswering. Als met mijn vader. Als met Zaftra, met Rusland, Kurdistan. Vals beschuldigen. Kom op, meer dan een ander keertje, ja? Jij bent aan jouw eigen vlees en bloed beschuldigd. Oké, meer dan dit is mijn voordeur, ja? Ik doe hem nu dicht. Henry! Henry. Ik zie beelden. Je moet luisteren naar wat Als je nu niet onmiddellijk gaat, bel ik de politie. Je bent de politie. Henry Holder. Inspecteur. Henry. Je bent verpleegd. Niet alleen omdat je politie bent. Henry. Henry, omdat het je eigen vlees en bloed is. Henry, ik zie ze. Luister, ik hoor ze. De vrouwen onder levensboom. De vrouwen. Tussen wortels. Trek een touw, maak een net, leg een knopen, maar op één nacht, Henry wordt die stam van grote boom omgehakt. Het kraakt. Henry, aardbodem trilt, takken vallen, vruchten komen op aarde. Rijp voor het oprapen, Henry. Geen reiziger durft proeven. En vruchten rotten weg. Alleen onderaardse netwerk van boomwortel blijft. Vrouwen verstoppen. Maar Henry, één nacht. De laatste nacht met middernachtzon. Je moet naar buiten. Henry, de aarde onder ons. Er komt water. Niet vluchten, Henry. Niet weer vluchten. Het is zaterdag 9 juni. Detlef Johnson Dale zit op een bankje aan de rand van de speeltuin aan Rozenvengetsallee in Kopenhagen. In de verte speelt Adaneg, de dochter van zijn Ethiopische vrouw Arvasi. Adaneg heeft een speelkameraadje gevonden met wie ze in de hoge boom van rood touwwerk klimt. Zingen ze? Als Adaneg als eerste de top heeft bereikt, zwaait ze trots en roept luid... Va! Papa. Haar stem treft Detlefs hart. Hoe mooi het klinkt, nu doet het pijn ineens, een beetje. Hij zit hier niet voor haar, sterker. Adaneg is hier voor Detlef, als excuus om even naar buiten te gaan. Het kan eigenlijk helemaal niet, je dochter meenemen naar een afspraak die niet eens bestaat. Zij is even Detlefs troefkaart, voor alle zekerheid. Dat Klemma het niet in zijn hoofd haalt een gekke sprong te maken. Adaneg zal er niets van merken, van de kleine overdracht. Een paar onhoorbaar zachte woorden misschien. En kijk toch hoe lekker ze speelt. En kijk toch hoeveel andere ouders nog meekijken. Nee, geen grond voor zorgen. Clemma Calvis Kiander heeft Detlefs telefoon in Amsterdam gevonden... en komt die gewoon even terugbrengen. much got a heart attack? Having a bad conscience. Oh, <laughs> maybe. Hmm? oh, now, why the fuck are you dressed like that? Don't want to be seen with you, Tatlev. What's the outfit about? Sami <laughs> hunter uniform. Traditional. Oh, back to the good old roots. On my way. Dropping things there and, and here. You know? Wait, one second. Knife paperwork, huh? Here, your phone, Dad left. Phew! Oh, oh, this is so great. Thank you so much, Pinko. So, uh, what about the rest? What fucking rest? You just thought you were talking about uh, some results you found? <laughs> I don't know. Uh, don't know. Uh, uh, re- test results? Ah, yeah. I know. I know them. So, what about little black one up there? <laughs> what? How the fuck do you talk like that? You guys, you used to talk about my people just the same. And besides, Blackie doesn't even belong to you. Not your flesh, not your blood, not she. Hey, ho, ho, ho, why so fucking grim, Why so fucking hey. ignorant, Detlef? Why that pretentious foster father? Hey, that girl and her mother are my life. Are yeah? you really that stupid? Or just what, what are you talking about? Ass liar. Come on, Pinko. Lying relax. to me okay. even he fucking using me, man, like a goddamn puppet. Uh, Pinko, using. We're outside. Using the work of Green Globe Group, pushing me, pulling the strings. People meanwhile, are me looking. Meanwhile, underhand. You, you just took her. You just took her away from what? me. Who, who are you talking you about? You better know what I am talking about. <laughs> Lift? Really? Pull yourself together, Finko. Pull, Come on. Pull. You shove your Danish dick inside of her. And pulled it out. Too late, I guess. Now, now stop it. This is none of your business. You are such a fool. This is my business. Liv is mine. <laughs> she is mine now. Despite your sex sperm, the little germ you made. Uh, how the fuck did you find out? Here. Here. Test results. You cunt! Whoa, oh, whoa, whoa, whoa, whoa! Easy, Pinko! Now slowly. Give me the test results and put that away. When? What? What do you want? Uh, this one? Or, or that one? Or, or maybe, maybe both? Maybe, maybe both. Calm down, Pinko. The results. The knife. No. Give the results and. No. The knife. No, no, no, no, no, no, no. You have to choose. Tell me. Which of both you deserve most? What is just? Tell me that, Lev. Tell me. Clara. What? <gasps> Oops. Maybe. Maybe I'll decide. Donner, Blijf der. Mor vil samle dig op om et Ah, du Fuck, Chris Koeberg slaapt inmiddels al een week niet thuis. Caroline, zijn vrouw, heeft na het verlies van de tweelinghelft tijd nodig en ruimte. Ze blijft binnen, in het huis in Weesp. Met het diepe verdriet en met de kleine overlevende diep in haar. Het is maandagochtend 11 juni. Na zijn boterham met hagelslag van het ontbijtbuffet... heeft Chris Koeberg zijn tanden met hoteltandpasta gepoetst... en rijdt nu langs de lange stadswal naar het hoofdkantoor... Daar liggen de akten van twee Zweedse weeskinderen op hem te wachten, samen met een memo van Europol, ondertekend door de hand van Bornman zelf. Assistent Mitchell Maasland heeft vanmorgen in alle vroegte alles in ontvangst genomen, geopend en gelezen. Sinds inspecteur Holder zich uit het onderzoek terug moest trekken, heeft Maasland nieuwe bevoegdheden gekregen. Het is net iets voor elfen wanneer inspecteur Koeberg de stille werkhoek van Maasland betreedt. Ah, je bent er al. Als ik dat had geweten, had ik voor jou ook meegenomen. Eh, thanks, no worries. <laughs> ik drink geen eh, koffie meer na tienen. Eh, slecht voor je huid. ga zitten. We hebben leesvoer van Borman hier. Zo, het houdt Europol wel bezig, hè? Wat? Nou, onze zaak. Komt omdat die Deen ineens verdwenen is. Hè? En waar gaat het leesvoer over? Eh, dit, dit zijn de geboorteactes van Liv en van Hapje Klemma Kalriskiander dus. Oh, en die lagen al die tijd gewoon bij Europol? In het bureaulaantje uh, van die Deen, ja. Hebben ze tijdens een eh, doorzoeking gevonden. Doorzoeking? Mhm. Wordt hij dan van iets verdacht nu? Geen idee, Koeberg. Maar hoe kwamen die geboorteakten dan bij Detlef? Ja, ik denk dus dat hij ze gewoon zelf heeft gescoord. Weet je nog? Ik moest destijds toch dat archief in Stockholm bellen? Van Holder? Ja, Liv's ouders achtergrond. Toen zeiden die archiefjongens dus dat een of ander agent die akte al had opgehaald. Maar Detlef heeft daar helemaal geen mandaat voor. Nee, hij had wel voor meer dingen geen mandaat, maar lijkt voor een klein beetje bewijsmateriaal behoorlijk eh ver te willen gaan. Maar deze geboorteakten zijn helemaal geen bewijsmateriaal. Althans, niet tegen teleport, niet tegen Torbjörn Torsk. Ik dacht eigenlijk dat jij daar wel wat ideetjes over zou hebben, maybe? Omdat ik bij Torsk was? Omdat u nogal close bent met de Deen. Ik? Met Detlef? Hij is zelfs bij u thuis geweest, volgens Europol. Ja, in Weesp, ja. Met Holder. Oh, kijk, gezellig hoor. Ja. Hm. Zeg, en maar wat doen die geboorteakten nu eigenlijk hier? Bornman wil dat jij die persoonlijk teruggeeft toch niet helemaal naar het archief, hè? Nee, aan de Deen. Ze willen dat jij die Deen pakt, Koeberg. Met die geboorteakten, zeg maar, als, als lokaars. Dat meen je niet. Europol en Grevers zijn daarin heel duidelijk. Wat? Gevers ook? Ja, zelfs het OM heeft ons, <laughs> eh, jou, een mandaat gegeven om die Deen in te rekenen. Wacht even, in te rekenen? Ja, ze willen hem ondervragen, zo snel mogelijk. En jij moet hem opsporen. Natuurlijk. Koeberg wordt papa. Weet je wat? Dan sturen we Koeberg toch mooi even naar het gure uithoekje van heel Europa. Kan vast nog een extra zakcentje gebruiken voor de baby. Oh, en weet je? Nu we hem toch voor het karretje hebben... misschien kan Koeberg gelijk ook even kijken waar Detlef die hele tijd uithangt. Ja, misschien vindt Koeberg hem wel in een bordeel in Bulgarije. In een gore Finse kroeg. Koeberg doet wel even boodschappen. Doet hij wel. Brengt het geld naar huis. Koeberg luistert naar papa, naar mama. Brave jongen. Godverdomme, Maasland. Ik heb wel wat beters te doen. We lopen hier gigantisch achter met ons onderzoek. Naar die moord op Liv. Liv Longren. Misschien zeg je die naam nog wat? Oké. Ik weet niet waar je precies last van hebt, eh, maar volgens mij moet je bij Gevers of nog beter bij Europol zijn. Ja. Sorry Maasland. Een beetje veel, een beetje veel eh, info de laatste tijd. Is oké. Hebben we allemaal wel eens, toch? Ja, dank je. Goed, waarom zou Detlef die geboorteakte eigenlijk terug willen? Oh, hij heeft erin lopen krabbelen. Je moet er zelf maar even strakjes doorheen blazen. Krabbelen? Ja, vreemde tabellen, jaartallen, namen, van alles. Ik maak er niks van, maar Europol gelooft dat Detlef zijn eh, krabbeltjes terug wil. Ongelooflijk dit. Maasland, waar de fuck is Holder toch? <laughs> ja. Ik mis hem ook wel een beetje. Oh, en voor ik het vergeet, Maasland. Ja. We moeten weten of Kian de Pinko met het eh, glimmend... Hapje klemma, ja of die rond 30 april in Amsterdam was. Rond de moordnacht. Rond de moordnacht? Ons onderzoek staat on hold, remember? Als jij nou uitzoekt of Clemma Calvis Kiander de dagen rond 30 april in Amsterdam was, dan regel ik dat jij bier gaat drinken met Holder. Dit weekend nog. Nadat zijn beide bovenbenen razendsnel door twee diepe messteken zijn verwond, is het Detlef Johnson deel ter nauwernood gelukt zichzelf in veiligheid te brengen, nog voor hulpdiensten of zelfs de politie ter plaatse waren. Vanuit een illegale taxi onderweg naar een privékliniek kon hij ervasie bereiken, sterk bloedend, en haar op het hart drukken, Adanig zo snel mogelijk van die speeltuin af te halen, de eerste trein te nemen naar Zuid-Zweden. De illegale chauffeur van de taxi heeft meer dan voldoende fooi gekregen om de achterbank van bloed te reinigen, opnieuw te bekleden en om voor de rest zijn mond te houden over wat hij zou hebben gezien. Het is woensdagmiddag, 13 juni. De verbindingsofficier heeft zijn eigen kamer, veilig in de privékliniek van Herleo Hospital, net even buiten Kopenhagen. De testresultaten uit Amsterdam liggen in het nachtkastje onder de Bijbel, heel dichtbij. Zijn benen zijn aan het ziekenbed gebonden. Hij mag ze zeker een week niet gebruiken. Nu Detlef zijn oude telefoon terug heeft, heeft hij ook het nummer weer dat hij al een tijdje zocht. Detlef! I use that name on the phone again. Oh, sorry. Wow, where are you? Dorothy, are you alone? Yes, hotel room? Oh, oh fucking what room? Is your line safe? Are, are you monitored somehow? No. Connection's all clean. listen, listen. I kind of fucked up. A little. Whoa. Are you in Amsterdam? Uh, don't worry, don't worry. Uh, no time for small talk. I want you to be prepared. Prepared? There's a big chance that I might be charged with some heavy shit soon. They want me to stop the investigation into teleport. Oh, yes, do they? Europol wants to get rid of me. No. Now, listen. I've got evidence, not only against Torsk and Teleport, <laughs> unfortunately. Unfortunately? It's the big thing, Dorothy. I nailed them. Who? All of them everyone involved? In the laundry scheme? Many more. It's some kind of clusterfuck. Nothing pretty, Dorothy. Now listen. I want you to hide something for me till this shitstorm is over. Uh, okay? No, no, no, no, no. I don't think I want to be part of this. I'm about to start a family life, you know? I cannot endanger my wife, our future kid. Oh, You won't. They will be proud. Proud? Of you. Keeping the truth safe and far away from those motherfuckers. You. Taking care of justice. Well, I just. I don't know. I'll call you next week. Okay? Just think about it. Think about the future of Justice Dorothy. This will be history one day? I don't know, Detlef. But the name, you idiot. Oh, I don't know if or how I can trust you. <laughs> No, now? Why is that so all of a sudden? I heard too many things about you, found too many things you kind of kept hidden. Like what? Like those birth uh, certificates, lifts and clammers. Oh, yeah, yeah. I should have told you about those. I guess then why did you hide them? Ah, just, just a stupid thing. It was like meant as a present. A present for Liv. A present for Liv? What? Well, you know, uh, one night she, <sighs> she started talking about her childhood that she missed her parents so hard that she wanted to know who they were and so on, yada yada yada. So yada. you decided to just get into an archive and ask for a birth certificate, pretending to have some sort of warrant? You're right, Dorothy. I fucked up some things. But please, you've got to see the bigger picture here. You've got to help me, Dorothy. Ondanks alles heeft Chris Koeberg een heuse vrijmibo geregeld. Voor hemzelf, collega Maasland en voor Holder. Althans, dat was Koebergs plan. Het is nu de namiddag van 15 juni. We zijn terug in Café Kwadvlieg. Koeberg zit aan een afgelegen tafeltje met wat stille privacy en alvast een ijskoud biertje van de tap. Als Maasland verwachtingsvol komt aangesneld, maar al gauw zijn snelle pas galant vertraagt als hij ziet dat Holder er nog niet is. Ah, <clears throat> ik had me wel wat eh, stijlvollers voorgesteld om met Holder iets te gaan drinken, zeg maar. Ah, hij is vast wat later. Hè? Oh. Openbaar vervoeren. Nee, neem plaats. Whatever. Iets te drinken alvast? Een mojitootje. Als dat hier tenminste oh, hebben. Oh, weet ik zeker. Krijn, de eigenaar, daar schudt zo'n beetje alles bij elkaar. Oh. hey, ehm, nog gelukt om te kijken naar waar die Kiander zo was, rond de moordnacht? Jezus, Koeberg. Ik was natuurlijk ook curious. Hij was die nacht gewoon hier in Amsterdam. Godver, de godver. Zie je nou wel? <clears throat> Ik heb dorst. Uh, Ober. Maasland. Ober. Maasland. Chris. Heb je toevallig ook wat eh, data van Keander? Wanneer hij waar was? Een tracklist of zo? Ja. En weet je wat het is? Nee. Nou, wat dan? Nou, toen ik zijn gegevens in die database invulde... meteen bam... Bam? Wat, Maasland? Bam Melding van een idioot ongelukje hier ergens op de ringweg. Lantaarnpaal, blikschade, meer niet. Eén keer raden wie de collega's bij de aangereden aangereden lantaarnpaal vinden. Klemma Kalvis Jack Kipotti. Precies een uur voor de hulpdiensten uitdrukken om het leven van onze lift te redden... moet Hapje Klemma nog even een blaastest doen. En precies om half elf leveren de collega's hem af bij een hotel om half ja, elf? Half elf. Staat allemaal in het procesverbaal van die avond. Kan je zo nalezen. Je bedoelt, Klemma heeft een alibi? Om door een ringetje te halen. Precies wanneer de melding van die brand op het bouwterrein binnenkomt... laten de collega's Klemma achter. Allemachtig. Ja, dat dacht ik ook. Nou ja, althans zoiets natuurlijk. Ik ben dus meteen even gaan kijken of ik ergens kon achterhalen... hoe de rest van de avond van onze Sami Jongen eruit zag. Maar je raakt hem kwijt? Nee joh. Integendeel, zijn alibi blijft waterdicht. We hebben beeld. Alles wat hij de rest van de avond uitspookt, staat op camera. Je zou bijna zeggen dat hij wist dat hij een alibi zou kunnen gebruiken ooit. come on. Waar blijven mijn twee schatjes toch? Schatjes? Ja. hoezo twee? Mijn mojitootje en Holder de Boulder, maybe? Nee. Oh, toch niet? Je zegt net dat Klemma handelt alsof hij weet dat hij een alibi nodig zal hebben. Ooit. Ja, totaal doorgeblend, die gast. Het zal wel dat eh, nomadische zijn, hè? Maar wat nou als dat klemma helemaal niet is? Wat? Het hapje waarvan het paspoort officieel door collega's is gecheckt... waarvan we full-feature CCTV-beeld hebben tot ver na de moord? Dat precies die persoon een ander is. Ja. <laughs> Nou, nou, nou Koeberg. Dan zou Klemma een eh, dubbelganger of zo moeten hebben... aan wie hij zijn paspoort moet hebben gegeven. <laughs> Nee, joh. Nee.